Het gebeurt niet zomaar, de vaccins moeten eerst worden goedgekeurd. Dat betekent ook niet dat heel Europa vanaf dan een prik kan krijgen. In eerste instantie wordt maar een kleine hoeveelheid vaccins geleverd. Uiteindelijk zijn er alleen al in Europa honderden miljoenen vaccins nodig. In Amsterdam is vannacht een man doodgestoken. Het gebeurde midden op straat, vlak voor een hostel en een supermarkt. De man kon niet meer gereanimeerd worden. Er is nog niemand opgepakt, politie is nog op zoek naar getuigen. Het is binnen blijven geblazen voor veel mensen in Californië. Live breaking news. This is our breaking news. Overnight activities will be limited in hopes of slowing the spread of coronavirus. Op veel plekken in die staat geldt vanaf morgen een avondklok... omdat het er niet goed gaat qua besmettingen. Wie geen goede reden heeft om naar buiten te gaan... moet tussen 10 uur s avonds en 5 uur s ochtends binnen blijven. Geitenkaas, geitenyoghurt, geitenmelk, het zijn big business. Het aantal melkgeiten in Nederland groeit al jaren. Volgens het CBS zijn het er nu ruim 470.000. Deze boerin legt haar verslaggever Jeroen Schuthuizer uit waarom de producten zo populair zijn. Heel veel mensen eh, vinden de smaak erg aangenaam. Er is ook steeds meer geïnvesteerd in mooie producten. En het is eh, een heel gezond product wat bijdraagt aan een bewust eetpatroon. Ho, ho, ho, Ze, willen me draad opeten, ja. Ja, een gevaar voor eigen leven dat hier staat. Toch zorgen geitenbedrijven ook voor problemen. Uit onderzoeken blijkt dat mensen die tot op twee kilometer afstand van zo'n boerderij wonen... vaker een longontsteking krijgen. Hoe dat precies komt, wordt nog onderzocht. Het weer bewolkt, in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt een graad of 8. Dit weekend iets warmer, wel grijs. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In file op de A2, Utrecht richting Amsterdam...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 Er is veel mis met het gebruik van rolstijgers, blijkt uit een controle van de arbeidsinspectie. Vallen van een stijger op wieltjes is een van de meest voorkomende ongevallen in de bouwsector. De stijger is bijna altijd verkeerd opgebouwd. Bij een plofkraak op een geldautomaat in Enschede vannacht is veel schade aangericht. Brokstukken liggen volgens ooggetuigen op zo'n 100 meter van het pand. Of er geld is buitgemaakt is nog onduidelijk steeds meer mensen met ernstig overgewicht melden zich voor een behandeling in een obesitaskliniek. Het obesitascentrum van het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg ziet de aantallen bijna verdubbelen. Op de IC's liggen veel coronapatiënten met ernstig overgewicht. Het weer nog op de meeste plaatsen droog vandaag en geregeld zon bij zo'n 8 graden. I'm just praying you can figure this out. When there's nothing left, you know I should be around. And if all of this is dragging you under, or reminds you of the road in this wonder, I'm just praying we can figure this out. These better dreams, they seem to last And even though it's in the past I know everything you've been through You've taken the bad times and made them good Cause when everything is dragging me under You remind me of the world and its wonder And I'm just glad that we have figured this out These bitter dreams, they seem the lies And even though we're still in fall.